Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Relschoppers die losgingen in Eindhoven hebben flinke straffen gekregen. Daar liep het bijna twee weken geleden helemaal uit de hand. Relschoppers plunderden winkels en gooiden stenen naar de ME. Een jongen van 18 moet vier maanden de cel in. In de rechtbank werd de waslijst van overtredingen even doorgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om het losmaken van straatstenen, het gooien daarmee naar politiemensen en naar politieauto's, het vernielen van straat- en terrasmeubilair, het in brand steken van de ProRail-auto en ook het plunderen van onder meer de Jumbo. Een man van 24 moet vier maanden zitten. Hij jutte anderen op mee te gaan rellen. Twee anderen kregen twee weken celstraf en een taakstraf. Ajax kan voor heel veel wedstrijden op zoek naar een andere keeper. Want André Onana is door de UEFA voor een jaar geschorst. De keeper is betrapt tijdens een dopingtest eind oktober, vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Op 30 oktober van het vorig jaar André eh, Onana, de keeper van Ajax, eh, wakker werd. Hij voelde zich niet zo lekker. Hij greep naar een pilletje. We gaan er dan maar even vanuit dat dat bedoeld was naar een paracetamolletje, zoiets. Maar hij greep mis en hij greep een pil die was voorgeschreven aan zijn vrouw. Onhandig, want dat pilletje staat op de dopinglijst. Je zou er andere doping mee kunnen maskeren. Bij Ajax vinden ze de straf veel te hoog, vertelt directeur van de SAR. Dit is niet een eh, actie geweest om doelbewust eh, sterker te worden, sneller te worden. Het is een, eh, een, een, een vergissing geweest. misschien een ja, hele stomme vergissing, dat wel. Ajax gaat ook tegen de straf in beroep. Dikke kans dat de avondklok wordt verlengd. Het kabinet gaat dit weekend kijken naar de laatste besmettingscijfers. Maar premier Rutte is niet optimistisch en zei vandaag dat het er nu gewoon niet goed uitziet. Verkeersboetes gaan omhoog en omlaag. Ernstige verkeersovertredingen zoals je telefoon gebruiken in de auto worden zwaarder bestraft en kleine juist lichter. Minister Grapperhaus denkt dat de verhoging goed is voor de verkeersveiligheid... en dat de verlaging juist zorgt dat we de verkeersboetes beter accepteren. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen eerst grijs en meestal droog. Later op de dag begint het te sneeuwen tot zondag. Het wordt dit weekend ook een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en afrit IJmuiden 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen het Schouw en Broek in Waterland 5 minuten vertraging door werkzaamheden.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 Het coronavaccin van AstraZeneca wordt ingezet voor zowel 60 tot 65-jarigen... als de verpleegkundigen in de langdurige zorg. Minister De Jonge zegt dat hij ondanks een ander advies niet wilde wachten... met het inenten van die groep zorgmedewerkers. 31 basisscholen in de regio Bergen-op-Zoom die aankondigden dicht te blijven gaan toch volgende week open. De koepel vond heropening niet veilig, maar komt daar nu van terug op aandringen van de inspectie en het ministerie van Onderwijs. Rockband Golden Earring stopt na 60 jaar. De band zal niet meer optreden omdat gitarist en oprichter George Kooijmans de progressieve spierziekte ALS heeft. Golden Earring was samen met de Bintangs de oudste nog bestaande rockband van Nederland. Het weer bewolkt, een kans op wat regen. Minima vannacht tussen min 1 en plus 4 graden. Morgen bewolkt en droog bij 1 tot 6 graden.